Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Komende ochtend om 7 uur komt er een ministerie van Financiën over de schuldendeal met de banken en investeerders. De internationale banken konden tot gisteravond 9 uur aangeven of ze een groot deel van de Griekse schuld willen kwijtschelden. Dat doen ze door Griekse staatsobligaties om te zetten in goedkopere leningen. Als er niet genoeg banken meedoen, gaat de overeenkomst niet door. En dan krijgt Griekenland ook geen nieuwe leningen van Europa ter waarde van 130 miljard euro waardoor het land nog deze maand failliet gaat. Voor het verrijken van de deadline zei de Griekse minister van Financiën Venizelos dat er geen grote verrassingen zijn. Volgens hem wil meer dan 75% van de betrokken investeerders meedoen. Een schietincident in een psychiatrisch ziekenhuis in Pittsburgh in de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft aan twee mensen het leven gekost. Een gewapende man kwam het gebouw binnen en opende met halfautomatische wapens het vuur. Daarbij viel één dode en raakte zeven mensen gewond. De schutter werd kort daarna tijdens een vuurgevecht met de politie doodgeschoten. Over de identiteit van de dader en zijn motief is niets bekendgemaakt. Korte tijd werd nog gedacht dat er in het gebouw in Pittsburgh een tweede schutter was... die een aantal mensen in gijzeling zou hebben genomen. Dat bleek niet te kloppen. In de Verenigde Staten is zanger Jimmy Ellis van de Tramps overleden. De band brak begin jaren 70 van de vorige eeuw door tijdens de discorage. In Nederland was Love Epidemic in 1973 hun eerste grote hit. Later volgden Shout, Hold Back the Night en Disco Inferno. Dat laatste nummer kwam in 1977 voor in de soundtrack van de film Saturday Night Fever.